Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het is dit jaar hartstikke druk bij universitaire studies. Een recordaantal studenten schreef zich in voor een opleiding. Dat komt grotendeels door corona. Meer VWO'ers zijn geslaagd en ze nemen minder vaak een tussenjaar. Wij spraken voor de zomer al met een paar VWO'ers... die toen ook hadden besloten na de middelbare direct door te gaan naar een studie. Voor mijn studie heb ik wiskunde B nodig, dus dit ga ik deze zomer inhalen. Ik ben toegelaten bij Erasmus University om daar geneeskunde te studeren. Ik ben aan het wachten op de uitslag van HBO Rechten of ik ben toegelaten of niet. In 20 jaar tijd is het aantal studenten aan de Nederlandse universiteiten bijna verdubbeld. Vijf jongens zijn opgepakt voor de dodelijke mishandeling van een man in Arnhem. Die man van 73 werd woensdagavond op straat zo zwaar mishandeld... dat hij later aan zijn verwondingen overleed. Deze buurtbewoner schoot nog te hulp, vertelt hij aan de Gelderlander. We hebben nog geprobeerd hem op een eh, goede zijligging te leggen. Ik met mijn vriendin samen en... Eh, eh, ja, we hebben toch gekeken of we nog wat konden doen. Alleen ja, de verwondingen waren best wel heftig. dat we daar eigenlijk weinig aan konden doen. Vier minderjarigen en een man van 18 zitten vast voor de mishandeling. In Frankrijk wordt stilgestaan bij de aanslag van gisteren. Toen werden in een kerk drie mensen gedood. Gisteravond kwamen tientallen mensen samen om de aanslag te herdenken. En ook vanochtend komen mensen naar de kerk, ziet correspondent Thomas Pekschoor. Er zijn nog wat kaarsjes blijven staan van gisteren. Er zijn wat bloemen neergezet. En af en toe stopt er even iemand om toch even stil te staan bij de slachtoffers die gisteren zijn gevallen. De dader werd na de aanslag neergeschoten. Hij ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. In Zevenhuizen, in de buurt van Rotterdam, heeft de politie een loods ontdekt die vol lag met nepmerkkleding kleding en schoenen. 2000 namaakartikelen van onder meer D-Squared, Gucci en Louis Vuitton zijn in beslag genomen. En ze worden vernietigd. Het is niet bekend of er mensen zijn opgepakt. Het weer, veel bewolking vandaag. In het noorden heb je kans op wat regen. Het wordt een gaat of 15. Morgen wat meer zon en nog een gaatje warmer.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 Hey, this is be that chick, baby, I'm a bad bitch. If he fiendin', I'll probably get a catfish. Keep him dreamin' to pull up on a nap shit. I don't even be asking him who that chick, uh-huh, who that chick, nah. That's pitiful, that's so average, why? Some women want men and some girls want wise. Tell lies until they buggin' and they pants on fire. Uh. I stole your man. He got freedom to chase what he likes. I know you pictures that you like.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 Volgens Haagse bronnen wordt het bezuinigingsplan afgekeurd omdat het niet ver genoeg zou gaan. Een deel van de stembureaus gaat al een paar dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart open... om corona-veilige verkiezingen te garanderen. Het zou staan in een Kamerbrief van minister Ollongren. En op het voormalig vliegveld Valkenburg zijn op een meter diepte resten gevonden van een Romeins verdedigingswerk. Waarschijnlijk zaten daar in het begin van de jaartelling zo'n 5000 soldaten die Engeland moesten veroveren. De provincie noemt de vondst uniek en spectaculair.